Ik loop op straat, mijn gedachten gaan nergens heen. Zelfs vandaag, mijn verjaardag, ben ik alleen. Niemand ziet dat ik me eenzaam voel Ik slinter maar door, zonder plannen of doel. Voor mij geen slingers aan de wand, geen diner, geen restaurant. Geen cadeaus, geen handen schudden, geen advertentie in de oor krant. Mensen lopen zij aan zij, hand in hand gaan zij voorbij. Ik zie liefde in hun ogen, waarom nooit bij mij? Een portiek Oude kranten, dat is mijn huis. Geen open hart, maar de warmte van een verwarmingsbuis. Af en toe heb ik werk, verdien mijn geld. geen advertentie in de ochtendkrant. Sunday night.